De HEMA wordt verkocht. Investeringsfonds Lion Capital zegt dat het uitstekend gaat met het bedrijf. Daarom is dit een goed moment om het te verkopen. De HEMA heeft 530 winkels met zo'n 10.000 werknemers in vijf landen. De winkels worden wekelijks door zo'n 4 miljoen mensen bezocht. Lion Capital kocht de HEMA in 2007 van Maxeda, het concern dat eigenaar is van onder meer V&D en de Bijenkorf. Maxeda maakte kort geleden bekend dat het V&D wil verkopen. Politieberichten over ontsnapte gevangenen en tbs'ers op tv werken vaak averechts. Ze maken het alleen maar moeilijker om ontsnapten op te sporen. Dat zegt het Korps Landelijke Politiediensten KLPD. Volgens het KLPD leveren politieberichten veel tips op die achteraf onbruikbaar blijken te zijn en het natrekken kost veel tijd. Opsporen volgens andere methoden is meestal effectiever. Dat toch het publiek wordt ingeschakeld komt door afspraken met de politiek. Daarin is vastgelegd dat de samenleving binnen 48 uur wordt geïnformeerd bij een ontsnapping van een zware crimineel of een verdachte van een ernstig misdrijf. Het KLPD roept het OM op om terughoudender te zijn bij het inschakelen van het publiek. Op de eerste dag van het WK Judo in Tokio is Anton Geesink herdacht. 60 seconden lang was het stil in de judo-hal en er was applaus toen zijn portret op een groot tv-scherm verscheen. Anton Geesink overleed twee weken geleden. Hij was de eerste niet-Japanse Olympisch kampioen in de zwaarste gewichtsklasse. Volgens de voorzitter van de Japanse judobond huilde heel Japan toen Geesink in de finale de Japanse favoriet versloeg. Maar we beseffen ook dat judo zonder meneer Geesink niet zo'n grote sport was geworden, zei hij.